Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Na een dag van luchtaanvallen wordt de sfeer steeds meer gespannen. De Belgische journalist Bruno Beekman is in Kiev en zegt dat ze daar ook in spanning afwachten. Wij hebben vandaag kunnen constateren dat er een enorme toename is van militair personeel, van eh, vrachtwagens, van barricades, van antitank-eenheden ehm, die in en rond de straten van het centrum van Kiev. Vanmorgen ging het nog om eh, door de stad te wandelen, maar het wordt ook voor ons moeilijker om te werken, omdat iedereen staat gewoon ja, stijf van de stress. Uit heel Europa melden zich bij de grenzen mensen die willen meevechten in het Vreemdelingenlegioen van Oekraïne. Nieuwsuur sprak een man van 26 uit Denemarken met een militaire achtergrond, maar geen ervaring met de oorlog. I'm heading for Ukraine, that's kind of obvious, right? Um, so I'm just stocking up some, some, some essential gear I need. And then, yeah, heading for the border. Are you ready to kill? It's hard to say. <laughs> it's a tough question. In totaal zouden er zich bij de Oekraïense ambassade in Den Haag ook meer dan 200 mensen gemeld hebben om mee te vechten tegen de Russen, waaronder tientallen Nederlanders. Defensieminister Ollongren raadt Nederlanders af om mee te vechten. Het is uiterst gevaarlijk, zegt ze. Apple gaat geen producten meer in Rusland verkopen. doen ze vanwege de Russische invasie. Apple Pay en andere diensten zijn volgens het bedrijf nog beperkt beschikbaar in Rusland. Eerder vanavond besloot Google om geen Russische staatsmedia meer te laten zien in hun nieuwsoverzicht. Een vrachtschip dat zo'n 4000 auto's vervoerde is voor de kust van de Azoren gezonken. Het schip en de lading waren al beschadigd door een brand die twee weken geleden uitbrak aan boord.